van uur tot uur, dag in dag uit. Keesdag FN, luister uit. Dit is Keesstad FM 93.7 voor Amersfoort, Eemland en Vallei. Voor informatie belt u 033 63 70 92. Keesstad FN, dat is radio zoals het hoort. Nummer 1 in stad en streek. Amor. amor. Amor, amor, amor, You're away. There is no day. Nights are lonely. Amor, amor. Amor. Midwife divine, say casa de amici della speranza. Would you deny this heart that I have placed before you? I got one, one about the I got one. Het is eh, drie minuten over negen. Een bijzonder goedemorgen op deze zondagmorgen. Keistad FM op 93.7. Het programma 3 om 3 met Mark Baldegraven. als wij het eh, de weerdienst mogen geloven hier in Nederland... dan schijnt het toch vandaag weer een fantastische dag te worden. Het begin is er al een heel klein beetje. En zeker op de radio, want wij draaien een uur lang de gouden oude hitklassiekers. En als u wilt reageren op dit programma, dat kan schriftelijk. U schrijft een briefje naar postbus 198 3800 AD in Amersfoort...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 Zeker op een zondagmorgen, maar beloof het me, het is een mooie dag om wakker te worden. En al die mensen die examens achter de rug hebben en misschien nog wel vandaag in de papieren moeten duiken, omdat ze nog niet geheel ervan vrijwaard zijn... Wij hier op Keistad en wens je zeer zeker sterkte in deze zeer moeilijke periode. En een ochtend met dit programma, dan kan het zeker niet meer kapot. 3 om 3 met Mark Bodegraven. the day is done, you hear my call. Cherry was dat van nieuw Diamond. Een mooie plaat uit het jaar 1972 nou, was dat. Hij de voordraaide de Ramona van de Blue Diamonds. Je luistert naar Keistad FM op de 93.7... met de beste muziek die je maar kunt wensen. 3 om 3, het programma wat iedere zaterdag en zondag... tussen 9 en 10 wordt gedraaid op jouw radio. Swingtown van, van Steve Miller Band. Dat wilde ik even zeggen. make some room. Once there was a bird who spread its wings and flew to places we imagined so much brighter than our own. Yet when the summer sun returned, our feathered friends came home. again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone Doris Day. Hoe kan ze dat nou zingen? Singing in the rain. I'm kan nog eventjes een klein beetje ertussendoor zetten. Muziek uit de jaren 50. Ja, zeker. Wij draaien ze hier ook in 3 om 3. De jaren 50 hoorden daar zeker ook bij. Muziek uit het grijze verleden de popklassiekers. Het is uh, eh, anderhalf minuut voor half tien alweer. We zijn halverwege. En als u net inschakelt, dit is het meest populaire programma op de zondagmorgen hier op Keistad FM. We draaien ze continu achter elkaar door. come. Hey. me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire Celles qui t'ensemble, je les préfère. Marie Divine, sans mousseline. Si on chantait, si on chantait, si on chantait. cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you bought and didn't drink. but at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses, and it won't still linger there. But long could stand another mowing. Funny how. the door behind you closes. The only thing I have to say is that I'll get you for the roses. After three, four years of marriage it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's a little left to say you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound our one baby's crying goes unheard. What if good years? Costello en een good year voor de Roses. Dat zou best eens kunnen met dat prachtige weer in dit weekend. Wat dat betreft zit Nederland weer gigantisch te bakken straks in zijn achtertuintje. En misschien staan we weer allemaal vast aan zee. Het is zeven minuten over half tien. We hadden er weer even drie. Na deze plaat hadden we de, ehm, Peter and Gordon with A World Without Love uit het jaar 1964. Jongen, jongen, waar blijft de tijd? En uit het jaar 1963 was dat Julian Clerk met Sion Conter. Prachtige muziek zo op de radio. Just being here with you tonight. I'm a queen on a throne. every time I hold you tight, I'll pass substitutes. Strap yourself to a tree with roots. You ain't going nowhere. Ooh, ride me high. Tomorrow's the day my bride's Birds en Joane's Going uit het jaar 1972. De muziek die nooit vervlogen raakt. Um, drie om drie met Mark Bodegraven. En we draaiden ervoor Helen Shapiro uit 1963... en Queen Fortunate en ABBA Knowing Me, Knowing You uit het jaar 1976. Als u wilt reageren op dit programma 3 om 3 met Mark Bodegraven... het is iedere eh, weekenddag tussen 9 en 10. Dus zowel zaterdag als zondag. En als u zegt ja ik wil een bepaalde groet aan iemand doen. Dat kan dan via een bepaalde plaats. Dan schrijft u dat gerust even aan postbus 198 3800 AD in Amersfoort ter attentie van Mark Bodegraven. voorlaatste vocale plaat in dat programma 3 om 3. Het programma dat iedere weekenddag, dus zaterdag en zondag, te beluisteren is vanaf 9 uur tot aan 10 uur met Mark Bodegraven. Dat was Dawn en zij en Yellow Ribbon Around the Old Old Tree. Wat eh, mij betreft bedankt voor het luisteren. Zometeen Arnold van Ooster, twee uur lang op je radio. Wat betreft dit programma, u kunt schrijven naar postbus 198 3800 AD in Amersfoort. Ik wens u nog een prettige zondag. En wat betreft dit programma, graag tot volgende week zaterdag. En wel om 9 uur precies, dan zijn wij weer paraat. De laatste plaat die ik draai is van The Doors en Riders on the Storms. Met andere woorden, hou je haaks. on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and packed out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road.